Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Zimbabwe zijn een aantal panzervoertuigen onderweg naar de hoofdstad Harare. En dat gebeurt nadat het hoofd van het leger gisteren had gewaarschuwd dat hij zou ingrijpen als president Mugabe niet stopt met het zuiveren van zijn partij. Het is onduidelijk of de bemanning van de voertuigen voor of tegen Mugabe is. Mugabe ontsloeg vorige week zijn gedoodvergde opvolger Mnangagwa. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor Mugabe's vrouw Grace... van wie wordt gezegd dat ze haar 93-jarige man graag wil opvolgen. De legertop is niet blij met die ontwikkeling. De journalist van Brandpunt, die gisteren in Griekenland werd gearresteerd, is voorwaardelijk vrijgelaten. Saker Kadir is volgens Brandpunt door een rechter veroordeeld, maar het is onduidelijk waarvoor. De tekst van het vonnis is in het Grieks en wordt nu door het ministerie van Buitenlandse Zaken bestudeerd. Kader werd gisteren gearresteerd toen hij een reportage maakte over een groep Syrische vluchtelingen in het grensgebied van Griekenland en Turkije. De hele groep werd gearresteerd. Bij supermarkt Vomar in Zaandam zijn spelden gevonden in etenswaren. Ze zaten in 13 producten, onder meer in verpakte witlof, een groentesoeppakket, kattenvoer en fratella. De spelden in Zaandam zijn gisteren gevonden en het is het werk van vandalen, blijkt uit camerabeelden. Supermarkt Vomar heeft aangifte gedaan. De politie en de NVWA zijn een onderzoek gestart. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft een zeldzame goederenwagon uit 1870 op de kop getikt. Het houten rijtuig stond jarenlang in de tuin van een Gelderse fruitteler die het gebruikte als schuurtje. Zijn vader had de wagon meegenomen toen hij na de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was achtergelaten. Het vervallen rijtuig wordt opgeknapt en is mogelijk over een paar jaar te zien in het Spoorwegmuseum. Het weer. Het is 7 tot 11 graden en er valt soms wat lichte regen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en dan is er kans op mist. Morgen is het vrij grijs met soms nog wat regen bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is iets drukker dan gebruikelijk op dinsdag. In de Randstad staan files met een kwartier of meer vertraging. Op taar 1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en Knoop Hoevelaken een half uur. A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidsendam en Delft een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein 20 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knoop het Prins Klausplein en knoop het een kwartier. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en knoop het Brechtseplein 20 minuten. Richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knoop het een kwartier. Op de A27 Gorkum richting Almere tussen knooppunt Lunetten en Hilversum 20 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knopentrein Zweert en afrit en een kwartier.